Zit van der Linde met het NOS-journaal. De eerste dag van de NAVO-top in Den Haag is afgesloten met een diner op Paleishuis Den Bosch. Op de eerste dag wilde het bondgenootschap vooral eenheid en kracht uitstralen. Ook werd er veel gehamerd op het uitgeven van meer geld aan defensie om de veiligheid te waarborgen. Secretaris-generaal Rutte zei dat de NAVO-landen zich geen zorgen hoeven te maken... over of de VS zich wel in blijft zetten voor de NAVO. De Amerikaanse president Trump slaapt vannacht op Paleishuis Den Bosch. Morgen is de tweede dag van de NAVO-top. In het noorden van Mozambique hebben jihadistische militanten de afgelopen dagen zeker 120 kinderen ontvoerd, zegt Human Rights Watch. Volgens de mensenrechtenorganisatie zijn de kinderen meegenomen door Al-Shabaab, een aan IS gelieerde groep. Ze worden onder meer ingezet als kindsoldaat of gebruikt om dwangarbeid te verrichten. Human Rights Watch zegt dat de afgelopen twee maanden met geweld... het aantal ontvoeringen in het noorden van Mozambique enorm is toegenomen. Het dodental van verschillende Israëlische aanvallen in de Gazastrook vandaag is opgelopen naar meer dan 80. Dat meldt Al Jazeera op basis van medische bronnen in ziekenhuizen. Meer dan 50 mensen werden gedood bij het ophalen van hulpgoederen. Alleen al in Rafah, in het zuiden van Gaza, zijn 27 mensen die voedsel wilden doodgeschoten. Dat zeggen bronnen tegen de zender. Een meerderheid van de Tweede Kamer vindt dat de CO2-heffing op industrie moet verdwijnen. De heffing werd voorgesteld door VVD-minister Hermans. Maar met de verkiezingen in zicht wil de partij de industrie niet belasten. Ook PVV en BBB trekken zich terug. Daarmee is er een meerderheid voor afschaffing van de CO2-belasting. Het weer, vannacht komt het af naar zo'n 14 graden. In het zuiden schijnt morgen de zon af en toe en wordt het een graad of 25. In het noorden veel bewolking en soms ook regen. Daar wordt het maximaal 19 graden. Dit was het NOS Journaal. it's raining to the beach.